10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer gemeenten voeren een zelfbewoningsplicht in. De koper wordt hiermee verplicht zelf in het huis te gaan wonen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. Met de plicht moet voorkomen worden dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen... en deze doorverhuren. Op dit moment zijn er 18 gemeenten met zo'n woonplicht voor nieuwbouw. Onder meer Amsterdam, Utrecht en Zwolle... Een zelfbewoningsplicht kan nu alleen nog opgelegd worden aan kopers voor nieuwbouwwoningen. Het moet een oplossing zijn voor het woningtekort in Nederland. Minister Ollongren onderzoekt of het ook mogelijk is om het voor bestaande woningen in te voeren. Finland, Estland en Litouwen hebben een reisbeperking ingesteld voor Nederlanders. Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen mogen Nederlanders Litouwen niet meer in. Wie de Litouwse nationaliteit heeft of over een werk- of verblijfsvergunning beschikt... is nog wel welkom. De mensen moeten zich wel laten testen en 14 dagen in quarantaine gaan. Ook Finland en Estland hebben een quarantaineplicht ingesteld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Finland, Estland en Litouwen verscherpt naar oranje. Op het Indonesische eiland Sumatra is vulkaan Sinabung uitgebarsten. Die spuwde een aswolk de lucht in tot ruim 5 kilometer hoog. De as kwam tot 20 kilometer verder neer. Niemand raakte gewond. Bewoners in de buurt van de vulkaan zijn gewaarschuwd dat er mogelijk ook nog lava uit de vulkaan kan komen. Het maximale rentepercentage voor kopen op afbetaling gaat per vandaag omlaag naar van 14 naar 10 procent. Het kabinet hoopt zo dat minder mensen in de coronacrisis in de problemen komen. De verlaging geldt tot maart.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Live. Mijn naam is Jaap Funnekotter en de komende twee uur mag ik uw muzikale gastheer zijn. We openden vanochtend met de titelmelodie uit de film Help, de dokter verzuipt. Eh, degene die de uh, muziek hiervan schreef en nu ook uitvoerde was Rogier van Otterlo. Eh, hij overleed in 1988 op de leeftijd van 46, 46 jaar pas. Een gemis, het was een uh, muzikaal genie die nog heel veel muziek heeft achtergelaten. En ik dacht, het is goed als we hem weer eens even op het muzikale toneel hijsen. Zoals het te doen gebruikelijk eh, ben ik altijd van plan om een artiest van de dag bij u te introduceren. En vandaag is dat Whitney Houston. Whitney Houston, die... Eh, eh, gisteren was het 9, eh, gisteren 9 augustus was haar verjaardag, haar geboortedag. En in, op 11 februari 2012 overleed ze. Zo één dagje te laat, maar ik dacht toch aardig om vanwege haar verjaardag van gisteren... haar wat extra in het zonnetje te zetten. En dat doen we nu met het nummer All At Once. heb ik wat Frans uh, eh, voor staan. U weet het, als eh, ik uw eh, gastheer mag zijn... dan draai ik graag nummers uit verschillende muziekgebieden... en verschillende taalgebieden. En ik heb hier klaarstaan een nummer van de Franse zangeres Berry. Le Passager. En velen van u zullen dat herkennen als de openingstune van de avondetappe... toen die nog gepresenteerd werd door Mart Smeets. Dus hier is eh, Berry met Le Passager. dat was Berry met Le Passager. Bij Mart hoorden we altijd maar de eerste paar openingsmaten. En nu heeft u het eh, nummer eens een keertje helemaal kunnen horen. Eh, wat Nederlands nu. Ik heb eh, een nummer van Lisbeth Liest klaarstaan. dit is van haar, een van haar allereerste LP's. helemaal aan het begin van haar carrière. En die LP eh, was dan ook genaamd Lisbeth Liest, haar eigen naam. Een van de prachtige nummeren, heel poëtisch, die daarop staan... is het nummer Kinderen van de Zee. En daar gaan we nu naar luisteren. onbekend, een lied dat aanvliegt over zee. ook niet te veel gezegd. Een prachtig nummer gezongen door Lisbeth Liest. Tijd voor wat Duits repertoire. Eh, de singer-songwriter die we iedere dag in het oog op morgen horen. Ik heb het natuurlijk over Reinhard May. Hij zingt Wie voor ja een taak. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immer fort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort das Glück und dein Name, dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Mit wie viel Hoffnung hat alles angefangen? Wie viel Erwartung auf dem Weg, der vor uns lag. Wir sind seitdem manch Stück darauf gegangen. Und doch ist er für mich neu, wie vor Jahr und Tag zähl die Jahre, die seitdem verstrichen. Schon lange nicht mehr auf den Finger einer Hand. Und doch ist nichts von deinem Bild verblichen. Vermiss ich nichts, was ich liebenswert daran fand. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch noch immer fort ist ein Tag ohne dich. Ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort. Das Glück und dein Name dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag. Ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Ich habe tausendmal versucht, zu erlernen. So wie man aus einem Buch lernen kann, ich tor und sah mit jeder Lektion sich mein Ziel entfernen. Und heute weiß ich weniger noch als zuvor. Ich habe tausendmal versucht vorauszusehen handeln würdest, aber jedes Mal, wenn ich schon glaubte, alles an dir zu verstehen, erschien es mir, als sähe ich dich zum ersten Mal. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immerfort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich vor Jahr und Tag ist noch immer fort. Das Glück und dein Name dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Lachen und Weinen sind in jener Zeit verklungen, die in sieben Meilen Stiefeln an uns vorübereilt von den besten all meiner Erinnerungen. Hab ich die schönsten, meine Freundin, wohl mit dir geteilt. Nein, keine Stunde gäb's, die ich bereute. Und mir bleibt nur als Trost dafür, dass keine wiederkehrt. Viel mehr als gestern liebe ich dich heute. Doch weniger noch als ich dich morgen lieben werde wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immerfort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immerfort das Glück und dein Name dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Llega mi vida y se abre una página nueva en la noche incesante de la humanidad ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad y llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas u hoorde de Spaanse zangeres Tamara... met het nummer Amor en Silencio. Oftewel, liefde in stilte. Ik heb nu klaarstaan uh, een mooi live nummer. Het bekende uh, song van eh, de overleden zanger Leonard Cohen. Hallelujah. Maar nu gezongen in het Italiaans door Il Divo. Het is een live opname van een concert wat ze in 2011 in Londen gaven. Dus luistert u naar Il Divo met Alleluia. dat eh, waren Il Divo met Alleluia. Eh, zoals u weet eh, probeer ik af en toe ook wat verrassende nummers te bedenken. En hier hebben we er weer eentje in het Chinees. In het Mandarin. ik werd hier, toen ik op zoek was, getipt door mijn collega van het ZFM Jazzuur op zondag, Edward Rauhorst. die veel ervaring heeft eh, in China. Ik kwam daar vroeger zelf ook veel voor mijn werk. En hij tipte mij eh, over een zangeres eh, geheten Ai Ying. En uh, A. Ying schreef in 1992 een lied over de onmogelijkheid om haar vriend in Hongkong te bezoeken. Dat lied heet uh, My 1997. En het is natuurlijk weer nu met alle toestanden in Hongkong eigenlijk heel actueel. Het lied ging in die tijd eh, over de handover van Hongkong in 1997... van de Engelsen naar de Chinezen. En ze zouden 50 jaar een aparte status eh, hebben. Nou, we weten wat daarvan terechtgekomen is. Uh, eh, Aying ah woont inmiddels in de Verenigde Staten. Maar ik denk dat het toch wel een eigenlijk weer actueel nummer is... wat zij hier zingt over die onmogelijkheid om haar vriend in Hongkong te bezoeken. A ah Ying, mijn 1997. 二十年来，他一直待在国家工厂。妈妈以前是唱评剧的，他总抱怨没赶上好的时光。少年时，我曾因唱歌得过奖状。 妹妹也想和我一样。我十七岁那年离开了家乡沈阳，因为感觉那里没有我的梦想。我一个人来到陌生的北京城。 东方，其实我最怀念一笑的那段时光啊，可是我的老师们并不这么想。 zijn de laatste klanken van Ai Jing... met de song Mai 1997, 1997. Wel, van uh, Hongkong naar Macau is maar een echt kleine stap... Eh, in concreto met de vleugelboot, want zo kom je er vanuit Hongkong... is het een klein uurtje varen... En dan ben je daar. Eh, ik had het plezier om ook eh, eh, veel in Hongkong, in Macau te zijn. Je vloog naar Hongkong en dan nam je de boot. En Macau was cultureel, muzikaal cultureel gezien... en is nog steeds een interessant schiereilandje. Eh, net zoals Hongkong eh, een eh, SAR, zoals dat heet... Special Administrative Region van de Chinese Volksrepubliek. En hun muzikale stijl is wat ze noemen Macanese. En dat is een mengsel van Chinees, Portugees en West-Afrikaans. Een hele interessante muzikale mix. wij gaan luisteren naar de groep Tuna, Tuna Macaense met het nummer Adeus Macau, oftewel Vaarwel Macau. Adeus Macau. Vaarwel Macau. Een hele leuke, mooie ballade. En dan nu weer naar de artiest van de dag, Whitney Houston, Run to You. artiesten van de dag Whitney Houston met Run To You. Eh, een mooi Frans chanson heb ik nu klaarstaan... van de Franse chansonnier Francis Cabrel. En hij zingt La fille qui m'accompagne. Oftewel, het meisje dat me vergezelt. clair que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire, même si elle connaît les mots qui déchirent, je promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Mijn beste luisteraars, dat was Francis Cabrel met La Vie qui m'accompagne. Het loopt eh, alweer tegen de klok van 11 en dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit. Ik ben Jaap Funnekotter en eh, ik heb het eh, laatste nummer van dit eerste uur klaarstaan. En dat is van een bekende Nederlandse zangeres Ruth Jacot. En van de gelijknamige cd uit 1994 gaan we luisteren naar het nummer Hou me vast. Je had tranen in je ogen en ik voelde nog een paar maanden letten. En dan het nieuws van 11 uur.